Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Biden is optimistisch over de uitkomst van gesprekken tussen Israël en Hamas. De partijen praten in Doha over een staakt het vuren in Gaza en het vrijlaten van gijzelaars. Volgens Biden is er kans dat de gesprekken slagen. Hij benadrukt dat niemand in het Midden-Oosten het proces mag ondermijnen. De onderhandelingen staan onder druk door een dreigende aanval van Iran op Israël. De gesprekken over een staakt het vuren gaan volgende week verder in Egypte. In Nigeria zijn zeker twintig studenten ontvoerd. Ze waren onderweg naar een conferentie in het zuiden van het land... toen ze werden aangevallen door een groep gewapende mannen. De politie heeft niet bekendgemaakt waar de studenten zijn... en welke groepering achter de ontvoering zit. In Nigeria worden vaker mensen ontvoerd. Bendes hebben een verdienmodel gevonden in het eisen van losgeld. In Os is gistermiddag een dode vrouw gevonden in een woning. De politie zegt er nadrukkelijk rekening mee te houden... dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. Het gaat om de bewoonster van het huis. Forensische specialisten doen nog onderzoek in en rond de woning. Of er verdachten in beeld zijn, is niet bekend. Automobilisten hebben gisteravond tot laat in de file gestaan rond Nieuwegein en IJsselstein. Vanwege werkzaamheden op de A2 van Utrecht naar Den Bosch werd al enige drukte verwacht. Volgens RTV Utrecht begon het verkeer pas rond 11 uur s'avonds door te stromen. Medewerkers van de gemeente Nieuwegein hebben onder meer koeken en water uitgedeeld aan mensen die vaststonden. De werkzaamheden duren nog vier weekenden. De gemeente gaat in gesprek met Rijkswaterstaat om te kijken hoe de drukte de komende weekenden voorkomen kan worden. Het weer een graad of 14 vannacht. Morgenochtend in het zuidoosten nog regen. Maar verder is het droog en schijnt de zon.